Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Drie verdachten van betrokkenheid bij de dood van de 39 migranten... in een koeltruck in Engeland zijn op borgtocht vrijgelaten. De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur wordt morgen voorgeleid voor de rechter. Hem wordt 39 keer doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij aangeklaagd voor mensenhandel en witwassen. Een vijfde verdachte die gisteren werd opgepakt zit nog vast. Volgens Britse media komen de meeste slachtoffers uit Vietnam. Meerdere konvooien zouden vanuit Vietnam vertrokken zijn. In totaal zouden meer dan 100 migranten naar Engeland zijn gebracht. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gedood is. Hij kwam om het leven bij een Amerikaanse aanval in de buurt van Idlib in het westen van Syrië. Op een persconferentie vertelde Trump dat de IS-leider een tunnel in invluchtte met drie kinderen. Daar blies hij zichzelf op. Volgens Trump is bevestigd dat het inderdaad de IS-leider was. De Amerikaanse president bedankte Rusland, Turkije, Syrië, Irak en de Syrische Koerden voor hun hulp bij de operatie. Tienduizenden Catalanen hebben in Barcelona gedemonstreerd voor de eenheid met Spanje en tegen onafhankelijkheid. De betogers zwaaiden met Spaanse vlaggen en riepen Viva España en Lever de Koning. Het was het eerste grote protest tegen afscheiding. Gisteren was er in Barcelona een grote demonstratie voor onafhankelijkheid. Die begon vreedzaam, maar eindigde met rellen. Catalanen gaan massaal de straat op... na aanleiding van de lange celstraffen voor negen politieke leiders... die voor onafhankelijkheid zijn. En dan voetbal. PSV heeft voor het eerst in drie jaar een thuiswedstrijd verloren in de eredivisie. In Eindhoven won AZ met 4-0. FC Utrecht-Sparta eindigde in 2-1. Utrecht scoorde twee keer uit een strafschop. Heerenveen FC Groningen eindigde opnieuw in een gelijkspel 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt uit een strafschop. En Ajax-Feyenoord is om kwart voor vijf begonnen. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan een bui vallen.